4 uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. Brett Kavanaugh is beëdigd als rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Eerder op de dag stemde de Senaat met twee stemmen verschil in met de beëdiging. De benoeming wordt gezien als een grote overwinning voor president Trump. In het Hoge Rechtshof zijn de conservatieve rechters nu in de meerderheid. Tegen de benoeming van Kavanaugh werd afgelopen tijd veel gedemonstreerd... omdat hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag... Ook afgelopen dag waren er protestacties. Daarbij zijn zeker 164 mensen opgepakt. In Congo zijn op één dag vijf nieuwe ebola-besmettingen geregistreerd. De patiënten wonen allemaal in de stad Beni, bij de grens met Oeganda en Rwanda. In het grensgebied zijn veel mensen op de vlucht voor etnisch geweld... waardoor het dodelijke virus zich makkelijk kan verspreiden. Ook vertrouwen veel inwoners de vaccinatiecampagne niet. Sinds de recente ebola-uitbraak zijn 106 mensen overleden... De Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat het virus overslaat naar een van de buurlanden van Congo. PSV heeft ook in zijn achtste duel in de eredivisie geen fouten gemaakt.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 Darter Michael van Gerwe heeft voor de vierde keer de World Grand Prix gewonnen. Een van de grote toernooien van dartsbond PDC. Van Gerwe was in de finale in Dublin met 5-2 te sterk voor Peter Wright uit Schotland. Van Gerwe verdient door die overwinning 100.000 Britse ponden. Het weer, hier en daar valt wat regen, bij een minimumtemperatuur rond 10 graden. In de ochtend trekt de regen weg en later komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan een graad of 15 Maandag verloopt droog en vanaf dinsdag lopen de temperaturen steeds verder op.